Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er wordt hevig gevochten om de kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne... nabij de plaats Energodar. Volgens Oekraïne proberen Russische troepen de controle te krijgen over de kerncentrale. Bij de gevechten is een gebouw geraakt waardoor brand uitbrak. Om wat voor soort gebouw het gaat is onduidelijk. Er waren berichten dat een van de zes reactoren geraakt is. Maar volgens de Oekraïense autoriteiten gaat het om een trainingscomplex... Volgens de woordvoerder werd de kerncentrale gericht beschoten. Brandweermensen kunnen het vuur niet blussen omdat de Russen doorgaan met hun beschietingen. De veiligheid van de aangevallen kerncentrale is nog steeds gegarandeerd... zegt de gouverneur van de regio na een gesprek met de directeur van de kerncentrale. De centrale van Zaporizhia is de grootste van Europa. Als die door de Russen wordt ingenomen kunnen de gevolgen groot zijn. De nucleaire reactor levert naar schatting een vijfde van alle elektriciteit voor Oekraïne. De Amerikaanse president Biden heeft met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky gesproken over de situatie rond de kerncentrale, meldt het Witte Huis. Hij sluit zich aan bij de oproep aan de Russen om de beschietingen te stoppen en de brandweer de gelegenheid te geven het vuur te blussen. De regering Biden zal de komende tijd coulant zijn voor Oekraïners die nu in de Verenigde Staten zijn. Ze worden niet uitgezet en krijgen automatisch een werkvisum dat 18 maanden geldig blijft, schrijft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Ook de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst kondigde aan...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 Het leek me ster. Het leek me ook ster. Het leek me ook ster. Marry me, marry me, say yes. Marry me, marry me, say yes. Marry me, marry me, say yes. For the rest, the rest, I never seen forever. never in the wild. But now I'm looking, now I'm looking in its eyes. Baby, you're my shelter, shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, but I ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You're the queen, I'll be the king, king, king. For life, for life, for life. True love, let it ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring.